You gotta take it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 Tijdens de jaarwisseling is in Den Haag de mobiele eenheid ingezet... nadat agenten met vuurwerk waren bekogeld. Ook een cameraman van RTL Nieuws is in de stad bekogeld met vuurwerk. Hij heeft de aangifte gedaan van mishandeling. In Arnhem zijn vannacht acht jongeren gewond geraakt... toen het balkon waarop ze stonden instortte. De acht maakten een val van ruim drie meter. Ze zijn ter plekke behandeld. In het dorp Veen in Noord-Brabant zijn zoals ieder jaar auto's in brand gestoken. Vannacht zijn er zeker vier in vlammen opgegaan. Ook in Utrecht zijn vannacht auto's in brand gestoken. En dat is de afgelopen dagen al vaker gebeurd. Noord-Korea kan het hele vasteland van de Verenigde Staten bereiken met zijn kernwapens. Dat heeft de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un gezegd in zijn nieuwjaarstoespraak. Hij zei ook dat de knop voor de kernwapens klaar staat op zijn bureau. Kim kondigde aan dat zijn land zich dit jaar verder zal richten op de productie van kernkoppen en ballistische raketten. De openbare zelfmoord van oorlogsmisdadiger Praljak bij het Joegoslavië-tribunaal was nauwelijks te voorkomen. Dat zegt de Gambiaanse opperrechter Jallo, die de zelfmoord onderzocht. De Bosnische Kroaat Praljak dronk eind november voor het tribunaal een flesje met Siankali leeg. Hij was toen net in hoger beroep opnieuw veroordeeld tot levenslang. Het gif zou volgens Jallo nooit gevonden zijn, ook niet bij intensief fouilleren. Op de Noordzee is een chemicaliëntanker tegen een boorplatform gevaren. Volgens de kustwacht zijn het schip en het productieplatform flink beschadigd... maar is er geen lekkage en is er niemand gewond geraakt. De aanvaring gebeurde op zo'n 25 kilometer van Julianadorp. Het booreiland is overigens onbemand en wordt niet meer gebruikt. De tanker was onderweg van Antwerpen naar Malmö.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 en zet hem op ZFM.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 understand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 Don't you worry, don't you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 ZFM. you just made me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 what you just made.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 青春。 substance.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

she's dead. Oh, look what you mean.